Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zeker 80% van de mensen die in de oorlog in Gaza zijn omgekomen zijn burgers. De anderen zijn strijders van Hamas en islamitische jihad. Dat zeggen de Britse krant The Guardian en een Israëlisch-Palestijns platform. Die hebben inzage gehad in een geheime database van het Israëlische leger. Daarin wordt bijgehouden hoeveel Palestijnse militanten er zijn gedood. Doordat het een geheime database is, is niet onafhankelijk te verifiëren of de cijfers kloppen. Pretpark Walibi trekt een reclamespotje voor een Halloween-evenement terug na felle kritiek. In de video wordt een vrouw in een griezelig decor vermoord... waar het publiek in de video erg om moet lachen. Bij het filmpje zijn woedende reacties geplaatst. Mensen noemen het smakeloos, zeker vanwege de recente geweldsincidenten... waarbij vrouwen gewond zijn geraakt of omgekomen. De reclame wordt later alsnog wel uitgezonden. Een actie van kitesurfers op het kanaal is afgelopen weekend niet in goede aarde gevallen. Drie kitesurfers staken zonder vergunning de drukke zeestraat over van Zeebrugge naar Ramsgate... om geld in te zamelen voor een waterzuiveringsproject in Madagaskar. Schepen werden verrast door de kitesurfers en dat was gevaarlijk, zegt de Belgische overheid. Het drietal was zo'n vijf uur onderweg. Het is niet bekend of ze worden vervolgd. Toeristen op de vulkaan Etna op Sicilië moeten voortaan minstens 50 meter afstand houden tot de lava. De vulkaan is sinds begin deze maand weer aan het rommelen. En afgelopen weekend ontstond er op de zuidelijke helling van de Etna een lavastroom. En daar komen veel toeristen op af. De afgelopen dagen verschenen op sociale media video's waarin toeristen op een rand stonden met hun rug naar de lava om een selfie te maken. De burgemeester van een dorpje op de Etna heeft dat nu verboden omdat dat erg gevaarlijk is. Het weer vrijwel droog met opklaringen. Vannacht toenemende bewolking en minima van 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en hooguit 20 graden met een kleine kans op een bui.